Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ouders van de toeslagenaffaire moeten nog meer worden geholpen. Gisteren werd bekend dat al hun schulden bij de overheid worden kwijtgescholden. Ze hoeven dus geen grote bedragen meer aan bijvoorbeeld de Belastingdienst terug te betalen. Maar in andere instanties nog wel, vertelt verslaggever Lars Geerts. Huur, gas, elektra, schulden bij de bank, noem alles maar op. En daarover is eh, eh, staatssecretaris Van Huffelen dus ook in gesprek. Nou, ik ben met private partijen in overleg geweest om hen ook te vragen en op te roepen om deze ouders kwijt te schelden. Want zij wil niet dat de ouders hun 30.000 euro compensatie direct weer moeten aftikken. Ze hoopt dus dat meer instanties een dikke streep door de schulden zetten. En over kinderopvangtoeslag gesproken. D66 wil net als GroenLinks dat de hele kinderopvang gratis wordt. Op die manier kan de toeslag worden afgeschaft, zeggen die partijen. En komen ouders daarmee niet meer in de problemen. Huisartsen krijgen binnenkort toch al een coronaprik. Dat wilden ze al, maar minister De Jonge ging daar niet in mee. Onbegrijpelijk vond deze arts. We krijgen het gevoel dat onze positie in die spoedketen niet serieus genomen wordt. Eh, dus daar is een stuk boosheid over. Maar nu is de minister toch van mening veranderd... en kunnen huisartsen vanaf deze week het Moderna-vaccin krijgen. En een lieve actie van Bedier uit Rotterdam. Hij liep een rondje door zijn buurt met oppeppakketjes. tasjes met knutselspullen erin om zijn buren een beetje op te vrolijken. Hallo met Bedier, wij komen een crea-pakketje brengen. Nou, er zitten uh, kwastjes, verf, verfpenselen en verf. We hebben kleurpotloden, ja, dan hebben ze inderdaad iets te doen. Ja, deze tijd is best wel lastig natuurlijk. Omdat het natuurlijk een, eh, een wijk is eh, wat aardig eh, onder de armoedsgrens leeft. Dus... Ja, wat, wat vindt u van deze actie? Heel leuk. Het weer, het regent in het hele land. Op sommige plekken wordt het vanmiddag ietsje droger. Wel vrij zacht, en gaat of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen ligt bij Amstelveen veel water op de rijbaan.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends you told me that you turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past obviously Cause that dish did not last I know how a woman will try to game you so Don't get caught up because baby you lose What is it that she wants? What is it that she wants? what is it that she needs? she about the brand new that just bought for me? She didn't have no kids, didn't mutual friends please. You're a liar, begging mercy, please. Dit is ZFM.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 Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora. Pero motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré. yeah, yeah. dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Naast oppositiepartij GroenLinks wil ook regeringspartij D66 nu dat de kinderopvang gratis wordt... waardoor de opvangtoeslagen afgeschaft zouden kunnen worden. De partijen stellen het vanmiddag samen voor in het Kamerdebat over de toeslagenaffaire... en het aftreden van het kabinet. In Rotterdam is vannacht een bedrijfspand beschoten. Er zijn meerdere kogelinslagen gevonden in een deur. Er is niemand gewond geraakt. Afgelopen jaar waren er meerdere beschietingen van panden in Rotterdam. En Bas van het Woud wordt de nieuwe minister van Economische Zaken... bevestigen bronnen na berichtgeving door de Telegraaf. De 41-jarige VVD'er volgt Erik Wiebes op...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 Is it mirrors? Is it mirrors? Is it mirrors? The band getting Is it mirrors? Missouri years, the band getting bigger. Missouri years, the band getting bigger. Is it mirrors? Is it mirrors? Is it mirrors? Is it mirrors? Is it mirrors?